12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Raymond van Barneveld stopt per direct met darten. Dat zei hij afgelopen avond in Ahoy... na een forse nederlaag tegen landgenoot Michael van Gerwen... die de Premier League-wedstrijd met 7-1 won. De 51-jarige van Barneveld zou eigenlijk pas eind dit jaar afscheid nemen. Hij wilde nog één keer meedoen aan het WK. Maar zegt nu dat hij geen zin meer heeft in pijn en verdriet... na zijn slechte prestaties van afgelopen avond. Raymond van Barneveld zette de dartsport op de kaart in Nederland. Hij pakte tussen 1998 en 2007 vijf wereldtitels. Driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen met verschillende meningen... steeds verder tegenover elkaar komen te staan. Ze zeggen tegen het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat de polarisatie van de samenleving vooral te zien is... in tegenstellingen tussen arm en rijk... en tussen autochtonen en mensen met een migratieachtergrond. Toegenomen spanningen zouden vooral komen door het gebruik van sociale media. Tegelijkertijd zijn er maar weinig ondervraagden van het SCP... die zeggen dat ze zelf meer mensen zijn gaan haten om hun standpunt. Ebben wordt de enige geldschieter van het noodleidende dierenpark Wildlands. De gemeenteraad stemde in met het collegevoorstel... om voor ruim 18 miljoen euro schulden over te nemen... die bij andere partijen uitstaan. Zo wil de stad voorkomen dat Wildlands failliet gaat... en er veel werkgelegenheid verloren gaat. In totaal heeft Emmen nu een belang van ruim 80 miljoen euro in het park. Het Weerbureau van de VN zegt in zijn jaarverslag dat de gevolgen van de klimaatverandering groter worden. De zeespiegel stijgt en de afgelopen vier jaar werden op het land en in de oceanen ongewoon hoge temperaturen gemeten. Tegelijkertijd krompen de gletsjers en de poolkappen. Het gevolg is dat mensen meer te maken krijgen met extreem weer. Het weer voor nu. Vannacht klaart het steeds meer op. Er is kans op mist. Het koelt af naar een graad of 3.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 crashing down, the harder I tried. The more you turn right back around, you know it's to blame. Sometimes it all just fades away. I guess it's okay. Sometimes you gotta say goodbye, love. Thought it was better with a broken heart.